11 uur. Jan van der Putten met het bij het Stade de France. Met het voetbalstadion begon de reeks aanslagen toen drie zelfmoordterroristen zich opbliezen. Hollande onthulde ook een gedenkteken bij concertzaal Bataclan. Daar schoten terroristen 90 mensen dood. Die zaal ging gisteren officieel weer open met een concert van Sting. In Frankrijk geldt nog altijd de noodtoestand. Premier Valls zegt tegen de BBC dat die opnieuw moet worden verlengd... met het oog op een veilig verloop van de Franse presidentsverkiezingen... volgend jaar april en mei. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump wil binnen een jaar af van het klimaatakkoord van Parijs. Persbureau Reuters heeft dat gehoord van iemand uit Trumps team dat werkt aan de machtsoverdracht. Officieel duurt de procedure voor opzegging vier jaar, maar Trump denkt dat het sneller kan door een akkoord uit 1992 op te zeggen. In Colombia hebben de regering en de FARC een nieuw vredesakkoord gesloten. Het vorige akkoord werd in een referendum door de bevolking weggestemd. Volgens Colombia zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de berechting van FARC-rebellen... die worden verdacht van oorlogsmisdaden. Justitie in Zuid-Korea onderzoekt of president Park in een corruptieschandaal fouten heeft gemaakt. Park wordt deze week ondervraagd. Het schandaal draait om een vriendin van Park die zou zich hebben bemoeid met de benoeming van ministers en andere staatszaken. De vriendin werd vorige week gearresteerd. Gisteren betoogden 200.000 Zuid-Koreanen voor het aftreden van Park. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en het wordt 3 tot 6 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de dag regen en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal.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 All it takes is a smile or a song or the perfume of a long forgotten garden rose. It comes it goes. Le bonheur, oui, le bonheur est là, je le sens près de moi. Partons ensemble sur le grand bleu.